Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De coronamaatregelen worden vandaag versoepeld. De basisscholen en de kinderopvang gaan weer open. Ook is het uitoefenen van de meeste contactberoepen weer toegestaan. Kappers, schoonheidssalons en nagelstudio's kunnen dus weer open. Patiënten kunnen weer terecht bij therapeuten. Bepaalde sportclubs gaan weer open en ook rijlessen gaan weer door. Bij bijvoorbeeld de kapper moet er wel vooraf een afspraak worden gemaakt en moet er zoveel mogelijk anderhalve meter afstand worden gehouden. Een mondkapje is niet verplicht. Bewoners in sommige verpleeghuizen mogen voor het eerst sinds de coronacrisis weer bezoek ontvangen. 25 verpleeghuizen, één in elke GGD-regio, doen mee aan de pilot waar onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner wordt toegestaan. Nou, als de bezoekregeling in de praktijk goed blijkt te werken, mogen eind deze maand meer verpleeghuizen beperkt bezoek toelaten. Ook in andere Europese landen mag meer. In Italië mogen mensen vaker hun huis uit en worden bedrijven weer geopend. In Frankrijk mogen mensen ook weer naar buiten en op meer plekken sporten. In Groot-Brittannië blijft tot 1 juni grotendeels op slot, op wat kleine versoepelingen na. Zo mogen Britten vanaf woensdag wat vaker naar buiten. En Disneyland in Shanghai is weer open. Het pretpark was sinds 25 januari dicht vanwege de corona-uitbraak in China. In het grootste pretpark van het land wordt iedereen bij binnenkomst met een app gecontroleerd op koorts. Ook mogen er maar een beperkt aantal mensen naar binnen. Verder blijven sommige attracties nog dicht om te voorkomen dat bezoekers te dicht bij elkaar komen. In China meldde vandaag 17 nieuwe coronabesmettingen. Zeven waren afkomstig van reizigers uit het buitenland. Het weer nog bewolkt, maar in de loop van de dag steeds wat vaker zon. Er staat een eh, stevige noordenwind met vooral aan de kust harde windstoten. Het wordt erg fris met 10 tot 13 graden. De komende dagen blijft het aan de koele kant en neemt de kans op een bui toe.